Maar er was kritiek op omdat het te weinig zou zijn. En dus zet het kabinet nu een stapje extra. Politiek verslaggever Ewout Kieviet heeft de details. Nou, wat gaat er dan veranderen? Elektriciteit wordt goedkoper dan eerder voorgesteld. Gaat naar 40 cent per kilowattuur in plaats van 70 cent. En ook gas wordt iets goedkoper, wordt 1 45 per kubieke meter. En het plafond komt te liggen op een jaargebruik van 1200 eh, kubieke meter gas en 2900, meter, 2900 eh, kilowattuur. Dat zijn heel wat cijfers. Eh, en tot dat plafond gelden dus die lagere prijzen en alles wat je meer verbruikt, daarvoor betaal je nog wel de hogere marktprijs. De verlaging van de energierekening zou ook pas op 1 januari ingaan. Maar voor november en december komt het kabinet nu met een vaste compensatie voor iedereen. Hoe hoog dat bedrag wordt, weten we nog niet. Jumbo heeft tijdens tijdelijk een nieuwe baas. Tom van Veen neemt voorlopig de plek van Frits van Eert over. Die stapte laatst tijdelijk terug als supermarktdirecteur... omdat hij een verdachte is in een groot witwasonderzoek. Op, een evenemententerrein, op het evenemententerrein van Walibi in Willinghuizen... worden de komende maanden ruim duizend vluchtelingen opgevangen. Het gaat om een tijdelijke opvangplek. Vluchtelingen moeten uiterlijk half april volgend jaar weg zijn... omdat het terrein dan klaar wordt gemaakt voor festivals. En waar was jij toen dit gebeurde? Goedenavond. Rond kwart voor zeven vanavond is een vrachttoestel Boeing 747F van El Al neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. De Bijlmer vliegramp, vandaag is het precies 30 jaar geleden. Een Boeing 747 stortte toen neer op twee flats in de Amsterdamse wijk. 43 mensen kwamen om het leven. Deze vrouw verloor haar twee kinderen bij de ramp. Mijn zoon van bijna 17 en een dokter van 14 jaar waren op dat moment alleen thuis. Sten en ik gingen even weg om iets weg te brengen die we, die we hadden geleend van een hele goede kennis. Niet wetende dat we onze kinderen nooit meer levend zouden zien. De ramp wordt vanavond herdacht. Het weer, een mix van zon en wolken.